ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Suzanne en Freek laten weer voor het eerst van zich horen... sinds hun bekendmaking dat Freek ongeneeslijk ziek is. Op Instagram bedankt het zangduo iedereen voor de onophoudelijke golf aan liefde en steun... die ze deze week gevoeld hebben. En ook zeggen ze dat ze elkaar zullen blijven vasthouden. Liefde is alles, zeggen ze daarbij. Het stel maakte afgelopen dinsdag bekend dat Freek van 32 uitgezeide longkanker heeft... en hij niet meer beter zal worden. Alle optredens die nog gepland stonden zijn geschrapt. Turkije vindt het prima om een ontmoeting te organiseren tussen de presidenten Zelensky, Poetin en Trump. Rusland wil maandag opnieuw gaan praten in Istanbul. Een ontmoeting tussen de presidenten zou daarna moeten zijn. Oekraïne wil eerst een document zien met nieuwe Russische voorstellen voor een staakt het vuren... voordat ze een delegatie naar Turkije sturen. In België zijn 52 kinderen verwekt met zaad van een spermadonor met een kankerverwekkend gen. De vader is de man van wie zaterdag bekend werd dat met zijn zaad minstens 67 kinderen in Europa zijn verwekt. Zeker 23 kinderen zijn drager van diezelfde mutatie, zegt deze verslaggever van VRT Nieuws. Wel, het zaad van de donor is gebruikt tussen 2008 en 2017. Toen gold al de regel dat donorzaad voor hoogstens zes vrouwen gebruikt mocht worden. Maar dat werd niet bijgehouden in een centraal register. De fertiliteitsklinieken werkten dus los van elkaar en hielden zichzelf ook niet altijd aan die limiet. Volgens de VRT is dat zaad in 11 landen gebruikt, waaronder hier in Nederland. Welwijk in Brabant is opnieuw in de ban van terrorzwaan Harry. Vorig jaar werd hij beroemd omdat hij in de broedtijd auto's aanviel om zijn nestje te beschermen. En nu komen buurtbewoners hem opnieuw tegen. De buurt eh, natuurlijk heeft hij eh, mensen al behoorlijk geterroriseerd. Iedere auto eh, die eraan komt, dan loopt hij eigenlijk recht op af. En mijn auto stond s'avonds geparkeerd en hij heeft hem eigenlijk helemaal bekrast aan de zijkant. Ja, een paar dagen later werd zijn auto opnieuw bekrast. En nu is er wel goed nieuws te melden over terrorzwaan Harry, want hij heeft namelijk vijf kuikens gekregen. Het weer dan nog. Vanmiddag breekt op steeds meer plekken de zon door. Aan de kust staat wat meer wind. Het is droog bij zo'n 19 graden. En in Limburg loopt de temperatuur op tot 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door wegwerkzaamheden op de A10 nu een paar files daar in de regio. Allereerst de A9 vanuit Alkmaar. Vanaf knooppunt Badhoevedorp 7 kilometer 20 minuten. En verder nog ook op de A4 file als je vanuit Den Haag komt. Daar is de vertraging zo'n 10 minuten voor het knooppunt.